Maar wie komt het werk doen? Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven willen opleiden... en medewerkers willen werven uit het buitenland als oplossing voor de vergrijzing. Kijk op wiekomthetwerkdoen.nl voor de onderzoeksresultaten. Wij zijn Otto Workforce, de internationale arbeidsmarktspecialist. Dit is Radio 1. 9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Egypte wacht in spanning op de toespraak van president Mubarak... die volgens de laatste berichten rond dit tijdstip zou moeten beginnen. Verwacht wordt dat hij zijn aftreden bekend maakt. Daarover zijn vandaag tal van signalen gekomen. Zo hebben verschillende partijfunctionarissen laten weten... dat het aftreden van Mubarak aanstaande is. Verder maakte het leger vanmiddag bekend dat het maatregelen neemt om het land te redden. Min de verklaring kwam na een vergadering van de legertop zonder Mubarak, die de opperbevelhebber is. Nog onduidelijk is wie bij een vertrek van Mubarak de leiding overneemt. Wel wordt er in Egypte rekening mee gehouden dat het leger de macht krijgt, mogelijk onder leiding van de huidige vicepresident Suleiman. De Amerikaanse president Obama heeft al gereageerd op de ontwikkelingen. Hij zei dat er op, dit moment geschiedenis wordt geschreven. Obama herhaalde nog eens dat hij hoopt op een snelle en ordentelijke overdracht van de macht. Going forward, we want those young people and we want all Egyptians to know America will continue to do everything that we can to support an orderly and genuine transition to democracy in Egypt. De toespraak van Mubarak zal live te volgen zijn op deze zender. Kardinaal Simonus heeft toegegeven dat hij een priester heeft aangesteld... van wie hij wist dat hij een veroordeelde ontuchtpleger was. Simonus deed dat als aartsbisschop in Utrecht in 1991. Hij wist dat de priester in Zoetermeer drie jongens van 14 had misbruikt. Toch gaf hij hem een baan als priester in Amersfoort... en vertelde hij de parochie daar niets over het verleden van de man. In Amersfoort zou de priester zich opnieuw aan jongens hebben vergrepen. De kardinaal noemt de kwestie voor de slachtoffers buitengewoon betreurenswaardig. Prostituees krijgen geen verplichte werkpas. Minister Opstelten heeft in de Tweede Kamer gezegd dat hij ervan afziet. Met zo'n pas zouden prostituees zich bij hun klanten kunnen legitimeren... als officieel geregistreerd sekswerker. Maar volgens de minister zijn de bezwaren in de seksindustrie te groot. De verplichte registratie van prostituees gaat wel door. Het kabinet wil daarmee vrouwenhandel en gedwongen prostitutie tegengaan. De oppositie in de Tweede Kamer is tegen die registratie... omdat de vrouwen daardoor mogelijk in het illegale circuit gaan werken. Dan het weer nog, bewolkt en regen. Vannacht trekt de meeste regen naar het oosten weg en in het noorden zijn er opklaringen. Morgen is het grijs en druilerig, het wordt 7 tot 11 graden. Zaterdag regenachtig, zondag is het droog, maar het wordt wel iets minder zacht. Je gaat de zaak overdragen? Ja, dat gaat wel door mijn hoofd. Maar hoe pak ik dat aan? Schenken, aandelen... Wie kan mij opvolgen? Arnoud, Lex... En wie bepaalt eigenlijk de waarde? Wij adviseren. Beker Tilly Berg. Het verhaal van Dina. Een ondergedoken meisje uit Egypte. Ze schrijft vanuit haar huis een brief aan Barack Obama. Vanavond in Holland ook. De Vier Muren van Dina. Om 5 voor 11 op Nederland 2. Advies bij een overdracht? Wij adviseren. Beker Tilly Berg. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is bijna 4 over 9. Ja, je luistert naar BNN Today. Naast mij eh, Tim Overdiek van het Radio 1 Journaal. Goedenavond. Hey, goeiedag. En we kijken samen naar uh, eh, CNN, Al Jazeera. Ja, het zou nu zo ongeveer moeten beginnen, die speech, Het is uh, vier over tien in Egypte. En inderdaad was het de bedoeling dat president Mubarak... nu via de Egyptische staatstelevisie het volk zou toespreken. En de honderdduizenden mensen waar inmiddels sprake van is... in het centrum van Cairo zijn ook een afwachting van dat moment. Zoals wij ook inderdaad hier. Maar zoals we, zoals we zagen op 1 februari, toen, voor toen hij voor het laatst het volk toesprak... duurde het ook en duurde het ook. Wij zijn er klaar voor. Zodra hij gaat spreken, neem het van je over. En eh, eh, net nog eventjes lees ik hier iets. Een hoge Egyptische official die heeft CNN afgelopen uur nog maar eens meegedeeld... dat Mubarak zal terugtreden. Dat, dat is toch echt wel wat er verwacht wordt, hè? Ja, maar je moet denk ik toch altijd wel even eh, voor de journalistieke feitelijkheid... de slag om de arm houden. Je weet niet hoe Mubarak het gaat vertellen. Of dat hij zegt van ik treed terug of ik draag de macht over aan mijn vicepresident. Eh, waardoor hij misschien nog wat verwarrende taal spreekt. Waardoor je niet precies weet is hij nou gestopt of niet. Maar vanuit Washington krijgen het bericht, vanuit Egypte krijgen het bericht... en met name het volk op het plein, wat maar één ultieme eis had... dat hij weggaat en wel meteen, eh, lijkt toch te worden ingewilligd. Kwestie van wellicht minuten. Nou, en als het zover is, dan eh, zit je hier meteen klaar. Dankjewel, Tim Overdiek. Ranking the News. Ja, en Luc iking zit natuurlijk ook gewoon klaar. Ja, Luc, ik mag, ik mag altijd onderbroken worden, dat weet je. Op 5 van de top 5. De bezetting van een universiteitsgebouw in Utrecht. Dag, wat staat er op jouw pamflet? Ehm, dat we dit eh, gebouw bezet hebben. Dat iedereen welkom is. En heb je al veel studenten naar binnen gepraat? Eh, nou, ik zei nog pas vijf minuten. Dus ik... Eh, hebben er, ik denk, een stuk of vier naar binnen gepraat ondertussen. Maar waarvan een groot deel ook al van plan was om te komen. Nou, dat je dus niet denkt dat hij de grote boosdoener is daar, nou, dat zou mooi lullig zijn. Bij je vijf minuten daar krijg je wat folders in je handen gedrukt... en dan ben je ineens de officiële woordvoerder. Nee, dat is dus iemand anders. Jillis, hoe gaat de actie tot nu toe? ja, gaat hartstikke goed. Eh, gisteren zijn er al een heleboel mensen langs geweest. Eh, vandaag eh, zijn er ook weer nieuwe groepen studenten langsgekomen. we gaan lekker bezig. We hebben goed gepraat over onderwijs. Van wat kunnen we doen? Hoe kunnen we verder gaan met onze strijd tegen deze bezuinigingen? Eh, dus ik zou zeggen dat het heel succesvol is eh, tot dusver. Alles gaat goed dus in de strijd tegen de bezuinigingen. De Universiteit van Utrecht is er iets minder blij mee. Die wil gewoon weer lesgeven en denkt ook dat al die versnipperde acties tegen de bezuinigingen geen nut hebben. Maar daar denken de studenten heel anders over. Versnipperde acties eh, zijn wel eigenlijk acties. Kijk, geen spel tussen te krijgen. Dan op 4. De nadelen van alcohol, die kent iedereen. Dat het je hersenen aantast, je lever ook. En dus is er nu een nieuw plan van het kabinet. Alcoholgebruik onder de 16 jaar is strafbaar. Tenminste, dat moet het gaan worden. Op een terras of in de kantine. En dus drink je een biertje in de kroeg, dan krijg je een boete bijvoorbeeld. Geen goed idee, zeggen de kiddo's zelf. Ja, ook al geef je boetes, het voorkomt het drinken toch niet. Kopen, dat krijg je sowieso toch. Maar als je oudere vrienden hebt, dan die kopen het dan gewoon voor je. En dan heb je heus nog wel een paar plekjes waar geen politie komt. En ook STAP, de Stichting Alcoholpreventie, vindt het geen goed plan. In eerste instantie moeten we gewoon kijken wat kan de verstrekker doen, wat kan de producent doen, wat kunnen de ouders doen. Laten we eerst naar de volwassenen kijken. En als dat allemaal niet voldoende zoden aan de dijk zit, dan kunnen we altijd nog kijken naar eh, de jongeren. Ja, je vraagt je dan wel af in welke richting de afgelopen 50 jaar is gekeken als er nu in eerste instantie naar de ouders wordt gekeken. Wanneer is die in eerste instantie nou eens afgelopen? En ondertussen drinken de kinderen lekker door. Ook al geef je als het voorkomt het drinken toch niet. Ik weet niet of het heel veel helpt. Sommige kinderen hebben er denk ik gewoon scheid aan, dus... Op drie als u door rood licht rijdt en u wordt betrapt... krijgt u een boete van 185 euro. Plus nog 6 euro administratiekosten. Niet dragen van een autogordel kost 103 euro. Plus administratiekosten. Al met al flink meer dan vorig jaar. Per 1 januari zijn de boetes weer omhoog gegaan. Nu met 15 procent. En dus vindt de politievakbond het nu wel welletjes? Ja, we hebben sowieso heel veel moeite met de volgen van de boete. Eh, en voor ons gaat het inderdaad te ver. Het gaat soms zelfs zo ver dat er rekening mee wordt gehouden... bij het uitschrijven van een boete. Mm, om daar rekening mee te houden, dus die boete maar niet uit te delen? Bedoelt... Ja, en dan maar te zeggen, nou je krijgt dit keer waarschuwing... want we vinden deze boete ook eh, eh, te belachelijk. Gebeurt dat vaak? Dat gebeurt redelijk vaak, ja. Oh, oh. Ja, nog nooit gebeurd bij lager kennelijk. Maar dat doet er even niet toe. Een van de redenen dat de bond de boetes te hoog vindt... is dat de boetes voor een misdrijf en een overtreding steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Nou, als je kijkt naar winkeldiefstal dat is, eh, die boete is dus bijna net zo hoog als het rijden door rood licht. Ja, ben je agent en vind je dit nou ook? De klachten kunnen naar de politiebond en die leggen het dan weer aan de minister voor. Op twee dan. De kopvolle tax is uit, tuigdorpen zijn in. Als de PVV ergens goed in is, dan is het al lekker bekkende woorden bedenken. Het nieuwe ding is dus het tuigdorp. Een Tuigdorp in de visie van de PVV is een locatie eh, buiten een woonwijk, buiten de bebouwde kom, buiten de bebouwde wereld. Waar eh, ook echt eh, een, een, hek omheen zit. En waar simpele wooninheden staat waar veel plegers naartoe gaan. En veel plegers zijn dan mensen die al drie keer over de scheef zijn gegaan in twee jaar tijd. Een dorpje dus, waar alle criminelen lekker bij elkaar kunnen wonen en werken. Je hebt daar geen zuipketen, er komen geen cafés. Het zijn hele sobere eh, wijkjes, sobere woningen, geen sociale voorzieningen. Dat hoeft ook niet, want de mensen studeren of werken. zelf? Ja, ja ik geloof er eh, zeer zeker in. Ja, ze gelooft erin. Hele mooie, maar simpele wijkjes waar iedereen lief en aardig is tegen elkaar... een studie doet of lekker aan het werk is. Een soort Disneyland voor eikels eigenlijk. Klinkt goed, maar toch zien die partijen het niet zitten. Overlast aanpakken, natuurlijk en hard ook. Beboeten, daar waar nodig. Oppakken, vastzetten, daar waar nodig. Ehm, maar ehm, het wegstoppen in een dorp lost de problematiek niet op. Het is uh, symboolpolitiek. Op één dan de situatie in Egypte. Op het Tagierplein in Cairo zijn honderdduizenden Egyptenaren aanwezig. Allemaal wachten ze op één ding. De toespraak van president Mubarak. En waarschijnlijk gaat hij zijn aftreden bekendmaken. My children are, are watching TV 24 by 7, witnessing their future being done with with the hands of their older brothers and sisters, the youth uh, taking uh, the streets and it is not just the few millions in the streets, uh, but the, the 80 millions in their homes thinking and believing and uh, sleeping and waking up uh, every day uh, throughout those 18 days of revolution was those youth in the streets. Als er nieuws is, dan hoor je dat natuurlijk hier meteen op Radio 1. En dat was het voor vandaag. Luc, thank you. Gaan we naar Willemina Wesselink. Die is daar in de straten van Cairo. Willemina, hi. Oh, goedenavond. Hi, je bent eh, ergens in een zijstraat van het plein, daar van het Tagrierplein. En nou zei je net van, van ja, eh, eh, ik ben maar even weggelopen, want het wordt drukker en drukker en drukker. Als dit in Nederland was geweest, dan had iedereen gedacht, ja hallo, het is bijna 11 over negen. kom eens op met die speech. Eh, hoe is dat daar? Hoe zijn die Egyptenaren eronder dat het al tien minuten te laat is? Oh, heel normaal. De Mubarak is altijd te laat. <laughs> ja. En trouwens, alle, alle Egyptenaren zijn altijd te laat. Dus eh, wat dat, betreft... dat is volstrekt normaal, ja. <laughs> Ja, eh, absoluut. En ehm, jij, jij, jij, woont samen met een Egyptenaar in Cairo. Ehm, ik vroeg me net af, zit hij nou, is hij helemaal euforisch deze dagen? ja, nou, hij is absoluut eh, tegen Mubarak en eh, wil, wil heel graag dat hij aftreedt. Mhm. Maar nu ehm, het moment komt, is er een soort van angst uitgebroken. Niet alleen bij hem, maar bij vele Egyptenaren. Mhm. Eh, die, die denken nu, oh, en dan? Ja. En wat gaat er dan gebeuren? En ze, hij en, en zijn vriend zeiden vanavond tegen mij van ja, we, we zijn wel een beetje bang. En we hebben dus zo'n nagevoel in onze buik. En toen dacht ik, ja, dat vond ik wel heel opmerkelijk. Ik dacht, dan is het moment eindelijk gekomen waar we al 17 dagen op wachten. Uh, eigenlijk waar heel veel mensen al 30 jaar op wachten. En uh, dan, hè? dan zie je ze toch een beetje van, hmm, ja, en dan? En waar is hij dan specifiek bang voor? omdat niemand weet wat er dan gaat gebeuren. Wat is, wie, wie neemt nu de macht? Mm aan de ene kant zijn regering blijft dan. Maar ja, dat zijn voor de mensen hier net zulke schurken als hij. Hij heeft het al de jaren niet in zijn eentje gedaan. Mhm. En ehm, ja, komt de neemt het leger de macht over? Wat gaat het leger doen? Eh, gaan ze dat plein schoonvegen morgen? Wat, wat, hè, hoe gaan ze dat aanpakken? gaan ze wel of geen geweld gebruiken? Er, zijn alle, dus er komen allemaal vragen eh, in de mensen eh, naar boven. Ja, en als jij met, met hem spreekt en met vrienden van je, ehm, wat, wat verwachten ze van vanavond? Want nou ja, dat hij zijn aftreden bekend maakt, nou, dat is natuurlijk niet helemaal zeker, maar dat wordt verwacht. Hoe, hoe denken ze dat de avond vervolgens gaat verlopen? Wat gebeurt er met al die mensen daar op het plein? Waanzinnig. Wordt het, dat wordt gekkenhuis. En eh, ik heb ook al meerdere mensen die tegen me zeiden van nou ga, ga dan maar naar huis, ga maar eh, tijdig naar huis. En ik ben nu trouwens ook in mijn straat al, want wij dachten we gaan voor zijn speech gaan we wel weer even thuis kijken. Ja. Ik woon namelijk vlakbij uh, het plein, mhm. dus we zijn gewoon al naar huis gelopen. Ehm, ja, mensen verwachten echt gek een huis in de stad. Maar en ik wil zelf positief graag naar buiten. Ja. Ja, positief gekke gekkenhuis, maar ook... Eh, nee hoor, er zijn ook mensen die zeggen... nou, dat kan wel eens uit de hand lopen, dat kan misgaan. Misschien toch mensen die eh, boos zijn om de situatie... die, die wel voor Mubarak zijn. Hè? Net zoals wat vorige, vorige week gebeurde. Eh, maar die, die, zie je nu niet om je heen, hè? Het leger... nee, hmm. helemaal niet, nee. Nee, helemaal niet. Die mensen die zijn twee dagen verschenen en daarna niet meer. Dus dat, ja, dat was gewoon een heel duidelijke zaak. Dat waren ingehuurde lui. Ja. Uh, dus eh, daar heb ik, nee, ik heb helemaal geen promobark mensen meer gezien, geen demonstratie, niks. Je klinkt ook wel, eh, je klinkt iets wat gespannen vind ik. Ja, ja, als ik je zo luister. Ja, het is gewoon heel spannend. Het is gewoon, ja, wat gaat er gebeuren? Ten eerste gaat hij inderdaad aftreden. En als hij dan aftreedt, en dan? Het is gewoon heel spannend. Eh, mensen, zijn, mensen zijn echt een beetje bang voor eh, problemen. En ja, als je dat steeds om je heen hoort, dan denk je wel, oh, oké. Ja. Goed, nou, wij volgen het hier op Radio 1 natuurlijk. En zodra Mubarak eh, aan zijn speech begint, dan zit hier naast mij Tim Overdiek.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 Op, het podium staat nu een zanger die een soort Egyptische reggae zingt. En alle journalisten in Cairo die verzamelen zich nu op het plein... in afwachting van het historische moment. En veel van die journalisten melden op Twitter... dat er vooral veel jonge mensen aanwezig zijn. This might very well be a historic moment. And you have to understand that the majority of the people on this square are young people... because the more than half of the Egyptians are are below the age of 30. So these people have known no one except Hosni Mubarak as their president. Ja, en op dit moment is het uh, boeiend om de trending topics te volgen op Twitter. Een trending is bijvoorbeeld de hashtag Reason Why Mubarak is Late. Oftewel redenen waarom Mubarak te laat is. Naast mij Tim Overdiek. Hi, van het Radio 1 is maar wachten en wachten. Wij wachten nog steeds. Eh, de, Al Jazeera Engels, de Engelse Al Jazeera-kanaal meldt dat het nu inderdaad niet lang meer zou kunnen gaan duren. Op de Egyptische staatstelevisie eh, zagen we tot nu toe een promotiefilmpje... van de Egyptische, Egyptische regering, maar ook wel de aankondiging dat zo direct een, een nieuwsreader... Een, een lezer van het nieuws zal, eh, zal, zal overnemen... dat dan inderdaad de toespraak van president Mubarak zou moeten gaan plaatsvinden. Of het live is of dat het misschien wel opgenomen is, dat weten we niet. We weten eigenlijk heel weinig. Ehm, maar dat is inderdaad nog een kwestie van minuten, is nu mijn inschatting. En het is op zich al bijzonder, geloof ik, dat de, de staatstelevisie daar eh, beelden laat zien van het plein, van al die mensen. Dat hebben ze eerder nog niet heel, eh, waren ze niet heel scheutig mee. Nou, wat we nu zien zijn beelden van Al Jazeera. De staatstelevisie zelf uh, geeft gewoon de eigen programmering. Maar die gaat dan overschakelen naar wat, wat president Mubarak ons straks gaat vertellen. Ja, nee, maar ik dacht dat de staatstelevisie ook al wat beelden had laten zien van het plein vandaag. ja. Ja, ja dat, dat eh, is toch bijzonder voor zo'n land waar er niet denderend veel persvrijheid heerst. Eh, wat gaan we doen? We gaan, ja, Hans-Jaap Melissen, die is verslaggever van de Wereldomroep. En die is daar. Hans-Jaap, goedenavond. Goedenavond. Hi, wat zie jij nu op dit moment? Ik heb een prachtig uitzicht over het overvolle plein... Eh, waar iedereen dan gespannen afwacht en het uitzicht hebben vanaf een appartement waar eh, heel veel jongeren zijn samengestroomd. die hebben hier ook de afgelopen weken gezeten. Dat, dit was een beetje de harde kern van bloggers aan het plein. Die hier wat verborgen zaten om eh, ja, de digitale revolutie ook eh, in gang te houden. En ja, die mensen wachten het span af, zitten dus naar de tv te kijken. Uh, er hangt een soort, soort sfeer van een, oud en nieuw feestje eigenlijk. Maar wel een feestje ja. waarbij dus wel precies weet hoe laat het 12, wanneer het echt 12 uur is. Ja. Want dat heeft Mubarak even op dit moment in handen. En uh, ja, dit is een soort eh, afwachtende vreugde. Maar ook al eh, wordt hier gedacht aan de mensen die, die om zijn gekomen hè, de afgelopen mm. weken. Ik sprak net een kunstenaar hier die eh, een van zijn beste vrienden, ook een kunstenaar, ja, voor zich uit zag rennen op die eerste vrijdag. Hè, met, die, zware gevechten tussen eh, demonstranten en de politie en, en, zijn vriend vriend eh, ter aarde zag vallen en, en, die bleef dood. En dus daar wordt op dit moment ook aangedacht in mensen die hun leven voor de vrijheid hebben gegeven. We zien eh, op dit moment iemand op het plein in een legeruniform praten. Weet je toevallig wie dat is? Nee, dat kan ik vanaf hier niet zien. wat wel is, dat Eerder heeft de, legercommandant van Cairo eh, de betogers toegesproken mhm. en al aangekondigd, hè, dat was enkele uren geleden, dat er iets zou gebeuren, dat de wensen van de betogers in vervulling zouden gaan. Nou, dat, dat, dat heeft eigenlijk alles in gang gezet de afgelopen uren. Eh, de, de, enorme toestroom van mensen hier op het plein. Eh, maar ja, er zijn verschillende plekken eigenlijk. Hè. Het is een soort, soort torhoutwerkte met meerdere podia. <laughs> waarbij uh, eh, de verschillende hoeken... Eh, <laughs> dit is, dit is ietsje groter, denk ik, vermoed ik zo, dan Torhout. Dit is ietsje groter, dit. Iets meer mensen. Ja, ik weet niet wat het de laatste jaren doet eigenlijk, dat festival. <laughs> maar ehm, op dit moment, ja, als je kijkt naar tv-beelden, zie je ook niet wat er nog in de hier staat. Het mm. ook enorm volgestroomd. Eh, dus het is echt, eh, iedereen die maar kon en wilde komen is nu op dit plein om die laatste momenten van de Mubarak mee te maken. En, en straks dan eh, ja, een enorme feestvreugde te delen. Ja, ook allemaal mensen met kinderen, kleine kinderen zag ik echt, vier, vijf, en die staan dan te schreeuwen daar. En ik kan me toch voorstellen dat ook veel mensen een beetje benauwd zijn. Van ja, jeetje, wat gaat er gebeuren? Hoor je dat ook wel om je heen? Of, of is iedereen alleen maar vol vreugde? Nou, je zag wel in de straten hieromheen eh, toch wat angst voor rellen. Eh, want ja, als de mensen blij zijn, zijn er ook misschien wel wat mensen verdrietig. <laughs> De aanhangers van de uh, ja, die, die zullen toch niet helemaal tevreden zijn. Maar je hebt best kans dat die vooral eh, een beetje stil in, hun een hoekje zullen ophouden. En niet meer hier verschijnen om stenen te gooien zoals dat in de afgelopen tijd gebeurd is. Mm. ik sprak net nog een man, een beetje wat meer van het plein weg. Dus dat was echt gewoon een Mubarak-aanhanger altijd. Dat, dat, zei hij ook, maar hij zei, ja, ik heb het altijd een goede kerel gevonden, maar nu vind ik het toch wel een, ja, een klootzak. Want ik heb al die verhalen gehoord over eh, al dat geld dat verdwenen is. En uh, dat gaat mij toch ook wel te ver. Maar je ziet dus mensen ook een beetje de, winnende kant kiezen. Ja. Dat gebeurt ook vaker bij revoluties. Eh, van, ja, je moet ook opportunistisch zijn. Hè? Dan ga je weer proberen, ook in in het nieuwe Egypte... Eh, je plek te vinden, ook al was je dan Mubarak aanhanger. Ja. ik lees hier ook op Twitter dat in een demonstrant die zegt van ja, eh, op de vraag wat wil je van Mubarak, ik wil mijn geld terug. Dus dat... Ja, nou, precies. Maar dat was wel echt heel erg eh, wat vandaag ook al speelde. Die berichten over die miljarden. En ja, daardoor uh, kwamen er alweer meer stakingen. Ik was zelf bij het ministerie van Gezondheidszorg toen daar ineens de ambtenaren naar, buiten kwamen. En en, en, op het pleintje voor hun gebouw eh, begonnen te zeggen dat ze beter, eh, meer wilden verdienen, betere contracten wilden hebben. En, en, dat was een opmerkelijk gezicht, want eh, daarnaast was de demonstratie bij het parlement. En, dus je, ziet het, je zag het uitbreiden de afgelopen dagen, demonstraties op meer plekken, die stakingen, het gedoe over het geld ja, er was eigenlijk geen houden meer aan. En, en de druk op Mubarak is zo groot geworden dat hij, als het goed is, zeggen we steeds hier, oh, elk ogenblik eh, op tv kan verschijnen. Hoewel sommige ja. mensen hier zeggen van ja, het is al langer opgenomen en hij is al langer op de vlucht. Maar dat waar is, dat valt te Ik lees net op Twitter CNN-correspondent Ben Wiedeman, of hoe je dat uitspreekt, die zegt... Eh, why is the Mubarak speech late? Well, one of the satellite channels here is running Die Hard 4. Dus we zijn nog even aan het wachten. Uh, dankjewel eventjes voor dit moment. En eh, we komen straks weer bij je terug, Hans-Jaap van De Wereldomroep. Gaan we even naar, want dat gaat ook gewoon door, Marcella Mesker. Ja, al liggen wij Hollanders eruit, dat is jammer. Ja, dat klopt. Eh, ik kijk nu naar Robin Söderling. Nou, hij is natuurlijk topfavoriet. Hij is als eerste geplaatst. Schakelde Robin Hazes zo kansloos uit in de eerste ronde. En hij speelt nu zijn tweede ronde tegen de Duitser Philip Koolschrijber. De partij is zojuist begonnen. Zit pas in de vierde game van de eerste set. 2-1 voor Söderling. Het gaat op service eh, gelijk op. Eh, het is een beetje leeggelopen. Mensen natuurlijk toch eventjes een drankje drinken. Even bijkomen van ja, toch het verliespartij van Timo de Bakker. En nou ja, die hopen dan misschien dadelijk nog een leuk staartje mee te pakken van Seudeling... dan eh, moeten ze wel eh, opschieten, want Seudeling over het algemeen slaat erg hard. Services van rond de 220 kilometer per uur. Dus ja, als hij het op zijn heupen heeft, eh, dan kan het wel heel snel gaan. En dan kunnen we vroeg het licht uitdoen. Maar goed, er is genoeg nieuws in Egypte, heb ik begrepen. Dus <laughs> komt goed, ja. het komt allemaal goed. Maar voorlopig zijn we hier net begonnen. Het staat 2-1 voor Seudeling in de eerste set. Tim Overdiek die zit hier ook maar te wachten in de studio dankjewel Marcella, tot straks weer. <laughs> Ja, eh, nee, het is denk ik veel spannender inderdaad wat er op dat plein gebeurt. Daar echt die mensenzee met vlaggen. Echt, ik heb niet zoveel mensen gezien op het plein als nu op dit moment. Nee. Het begon natuurlijk 17 eh, dagen geleden. We zagen dagen met heel, heel veel mensen. We zagen gemoedelijkheid, feestvieren. We zagen heel grimmige tafereelen waarbij eh, de bevolking werd belaagd door de Mubarak-aanhang. Die toen reageerde de dag na zijn vorige speech. Die was op 1 februari door even een offensief, een tegenaanval te starten. Eh, dat is opgehouden. We zagen wat dagen waarbij buitenlandse journalisten... Hans-Jaap Melis ook met name... persoonlijk werden belaagd en het werken onmogelijk werd gemaakt. En daarna zagen we toch weer de demonstraties op dat plein... voortdurend vanuit dat plein eh, aanzwellen. En met name gisteren en vandaag georganiseerde stakingen... van doktoren, van advocaten, van andere eh, groeperingen... waardoor het toch erg duidelijk werd dat dit zo niet langer kon. En de afgelopen uren zijn we redelijk in onzekerheid gebleven... bij wat er nou precies gaat gebeuren. Wat er in dat presidentieel paleis is besloten. Wat de rol is geweest van de vicepresident, Suleiman, die die heeft aangesteld. Maar met name wat de rol is geweest van het Egyptisch leger. Eh, we zagen de militaire raad vergaderen vanmiddag. En die hebben aangekondigd dat ze ingrijpen om eh, tegemoet te komen aan de wens van de demonstranten. Kun je maar op één manier uitleggen. Dat is het vertrek van Mubarak. Die militaire raad die vergaderde zonder de president, die hebben we sindsdien niet gezien. Het wachten is inderdaad nog steeds op het moment... dat hij dan toch op de Egyptische staatstelevisie gaat verschijnen. En dan moet gaan uitleggen wat hij wil. En of er dan een eind komt aan 30 jaar zijn regime... toen hij in 19... 80 eh, of 81, Jan, help me even. 81, Jan Keulen zit hier ook klaar om straks de duiding te geven... aan de toespraak van eh, Mubarak eh, een eind te maken aan zijn presidentschap. Goed, Tim Overdiek, dank je. Uh, nou ja, zodra er meer nieuws is komen, we onmiddellijk bij je terug. silent. And that's it. And it's very bold for a guide. We try to be something we are not known. But tonight we've shown the truth because that's what elephants do. Oh, it's so mistaken. it's our own heart that is breaking, breaking the rules. The elephants will come back and they sure do. stop. remember all the things that we wanna do. We should just get the food over candlelight. I know I wanna crush all the tables. en eh, nog steeds geen moebaak, maar wel Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Mubarak heeft zich nog altijd niet laten zien voor de toespraak... waarvan velen vermoeden dat het zijn afscheidsspeech gaat worden. Volgens de staatstelevisie kan die toespraak elk moment beginnen. En Egypte wacht in spanning af op het Tahrirplein in Cairo... het brandpunt van de massabetogingen van de afgelopen weken. staan nu honderdduizenden mensen. Zwaaiend met vlaggen nemen ze een voorschot op een aanstaand vertrek van Mubarak. Een eis die tot nu toe niet werd ingewilligd. De berichten over het eind van het Mubarak-bewind gaan al rond sinds het eind van de middag. Verschillende partijfunctionarissen hebben erop gezinspeeld. En het leger verklaarde dat het maatregelen neemt om het land te redden. Er wordt in Egypte rekening mee gehouden dat Mubarak de macht afstaat aan het leger... met mogelijk ook een rol voor de huidige vicepresident Suleiman. Volgens de Amerikaanse president Obama wordt op dit moment geschiedenis geschreven in Egypte. En die toespraak van Mubarak zal natuurlijk te volgen zijn hier op Radio 1... en ook op Nederland 2 en op internet zendt de NOS de speech rechtstreeks uit. En dat was het overzicht van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, en hier in de studio ook Jan Keulen, oud-correspondent, uh, Midden-Oosten-correspondent van de Volkskrant en van het Radio 1-journaal. Goedenavond. Hallo Willem. Alvast klaar om eh, eh, nou ja, straks aan ons allen uit te leggen hoe het nou zit... als hij eenmaal gaat praten met Mubarak. gaat toch nog wel gebeuren hè, vanavond. Ja, hij laat ons eh, ongelooflijk in spanning zitten. Hè? Net, als trouwens de vorige keer toen hij... Was ook twee eh, uur wachten, geloof ja, ik. Ja. En eh, jouw gast eerder in de uitzending zei het geloof ik ook al... het is niet helemaal ongebruikelijk in Egypte dat je even moet wachten. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> maar, zou, het, zou het ook nog zo kunnen zijn dat, dat, dat, dat, dat het 1, 2, 3 uur s'nachts wordt? Of verwacht u dat niet? Nou, nee, ik, ik weet het gewoon niet. Alles kan eigenlijk. Het is natuurlijk zo'n spannende en zo'n eh, ja, instabiele situatie. Ik zou er persoonlijk ontzettend veel voor over hebben om... Eh, een kijkje te nemen in het presidentieel paleis. Wat gebeurt daar, achter de schermen? Maar zit hij daar nog, hè? dat is de vraag. Zelfs dat, is de vraag, eh, ja. er zijn natuurlijk ook al berichten dat hij al lang verkast is. Ja, en dat we straks naar een eh, tape zitten te kijken. Ja. Dat is eh, alles, eigenlijk is alles over. Maar waarom ze die tape dan niet gewoon op tijd kunnen instarten? Dat is ook weer... Eh, <laughs> nou ja, het kan natuurlijk heel goed zijn dat er toch nog oneenigheid is. Dit is natuurlijk niet... Eh, als je over de, over de afgelopen 17 dagen kijkt... dan hebben de gebeurtenissen elkaar eh, snel opgevolgd. Hè? Met een regering die aftreedt, een partijtop eh, die aftreedt... een zoon van Mubarak die geen opvolger meer is... een aantal ministers die van corruptie beschuldigd worden. Nou, noem maar op. elke dag zo'n beetje gebeurt er iets. En de laatste toespraak van Mubarak, als je goed herinnert... nou, die toon die hij toen had was een hele autoritaire toon. Was, hè, hij was boos. Het was een beetje de chaos eh, of ik, zeg maar. Ja, ja, en ik ga niet weg, zei hij. En ik, blijf. Hij wou absoluut niet weggaan. En hij wou doodgaan in zijn eigen land, uh, et cetera, et cetera. Ja, zijn, zijn, woorden toen, zijn laatste woorden van die speech was... deze prachtige natie waar ik ben geboren, waar ik heb geleefd... die ik heb verdedigd, waar ik heb gewoond, op deze grond zal ik sterven. De geschiedenis ze besloot hij zal over mij oordelen, zoals het ook met anderen zal gebeuren. Maar dat moment van geschiedenis lijkt nu toch wel aangebroken. Dat lijkt eh, aangebroken, ja. En ik ben ongelooflijk benieuwd, eh, ook behalve wat hij te zeggen heeft... ook naar de toon waar hij het eh, op gaat zeggen. Ja, want die boosheid? Ja, die boosheid. En even terug naar de vorige toespraak. De, ja. de, dag daarop was de dag van het knokken, hè, van het geweld. Van de paden en de kamelen. die beelden staan ons allemaal nog voor ogen. Dus ehm, ja, wat, wat gaat er allemaal loskomen eh, als het een hele emotionele toespraak is? Dan, ja, dan zou er ook geweld kunnen komen. Er is natuurlijk toch nog een hele grote groep mensen in Egypte die belang heeft bij dit regime. Dus ja, het, het is ongelooflijk. Het is historisch, et cetera, maar het is ook ongelooflijk eh, spannend. Ja, u heeft daar gewoond ook, hè, in Cairo. Dus u kent ook een beetje de, de, de, de, het karakter van de Egyptenaar en de, de, spirit, zal maar zeggen. Hm. Eh, als ik dit zo zie op televisie, dan denk ik... Eh, hoe, ik word een beetje bang van. Ik denk, hoe, kan het in, vredesnaam nog, nog vreedzaam aflopen? Zoveel mensen bij elkaar en dan heet gebakerde mensen ook wel. Ehm, ja, aan de andere kant, je kunt het ook omdraaien. De mensen die hier staan, de jongeren, hè, eh, de Facebook-revolutionairen, eh, zeg maar... de middenklasse ook... Eh, ja, die eist nu iets op wat ze nooit hebben gehad. Namelijk hè, de macht, volksmacht. En tot dusver is het eigenlijk heel erg vreedzaam verlopen. Behalve toen die knokploegen eh, erop ingingen. Ja. ja. dus ik bedoel, er is veel geweld geweest. Er zijn meer dan 300 eh, doden gevallen de afgelopen 17 dagen. Maar het geweld kwam niet van die mensen die daar op het plein staan. Nee, dat waren de ingehuurde knokploegen. Ja. Eh, ik lees wat, wat dingen op Twitter. Eh, de Al-Arabië, die zender, die citeert al uit de speech. Er wordt voortdurend bij overal gezegd van het, zijn maar geruchten. Maar ze, nou ja, zij hebben berichten daarover. Daar zegt onder andere, zou Mubarak in zeggen... dat hij overtuigd is van de goede bedoelingen van de jeugdige betogers. Dat lijkt me even een, een, zoethoudertje. Ja, maar heeft hij eerder gezegd... Eh, hij heeft eigenlijk vanaf het begin gezegd... vrijheid van meningsuiting, oké de jongeren ook, die, dat heeft die, eh, die, die, heeft die lof toegezwaaid... dat ze de straat op gegaan zijn zelfs. Mhm. Alleen, zei hij eerder, ja, die jongeren die laten zich misbruiken... door politieke krachten en door het buitenland. En nou ja, dat soort eh, uitlatingen heeft hij gehad. Ja. En natuurlijk die mooie woorden, eh, die gingen niet gepaard met aftreden of nou ja, enige... Waar iedereen op zat te wachten. Nee, ja. Er, er, zou ook in die speech staan... Ehm, dat, dat Mubarak gaat grondwetwijzigingen aankondigen... en zijn excuses maken aan families van slachtoffers van de gewelddadige protesten. Is dat... Ik kan me zo voorstellen dat zoiets juist ook helemaal verkeerd valt. Dat als, je, als je daar staat en je wil, je wil je leider weg hebben... dat je denkt, nou, daar hoef je nu niet meer aan te komen zetten. Met dat soort... Eh, excuses. Nou ja, ik zit een beetje te wachten op, op de toespraak zelf... en de toon waarop je het zegt en de context natuurlijk. Eh, het is wel zo dat eh, in de Egyptische media het feit dat eh, Mubarak zijn excuses niet heeft aangeboden voor het geweld... dat hem dat wordt aangerekend. En dat bijvoorbeeld een van de leiders van de, van de opstand... Die, die man van Google, die mhm. eh, ook gearresteerd was... nou, die heeft een hele eh, emotionele toespraak gehouden. En, maar heeft ook, want hij was een van de leiders van, van, van de opstand... maar heeft ook zijn verontschuldigingen aangeboden voor nou, alle ellende die de gewone mensen is aangedaan... en, en de slachtoffers die gevallen zijn. En dat is juist heel erg goed gevallen. Dat heeft juist weer toe bijgedragen dat meer mensen zich hebben aangesloten de afgelopen dagen bij deze beweging. Maar, verwacht u dat? Misschien dat hij, dat hij iets van excuses gaat aanbieden? Of? Ik, we, ik weet het niet. Ik, ik, zou me kunnen voorstellen als hij een goede PR-firma heeft ingehuurd die hem helpt dat, dat, het, dat er zoiets in zit. Maar nogmaals, het hangt gewoon af van de, van de hele toespraak. Zeg maar. ja, om even die fragmenten aan te halen... die inderdaad via, Al Arabiya televisie naar buiten worden gebracht... en die ook worden eh, verspreid over de telex door eh, Reuters... waarin wordt aangegeven dat op Al Arabiya wordt gezegd... dat Mubarak de macht zal overdragen aan zijn vicepresident Omar Suleiman. En dat inderdaad ook, zoals je zegt Willemijn... een aantal delen van de grondwet zal eh, veranderen. Hij zal vijf delen van de grondwet amenderen... Een zesde zal hij opschorten. Wat dat betekent, Jan Keulen, dat weten we natuurlijk niet precies. Betekent dat inderdaad dat hij terugtreedt als president? Of is het een aanpassing van de grondwet waarbij wel op een of andere manier de macht bij de NDP blijft, bij zijn partij? Of is inderdaad de rol van het leger iets wat we moeten afwachten, wat, eh, wat deze speech gaat opleveren? Nou ja, inderdaad, <laughs> dan moeten we even kijken wat er dan precies wordt opgeschort. Eh, kijk, de mensen die echt democratie wilden en een burgerregering die hebben de afgelopen dagen gepleit voor het cancelen van de hele grondwet. Dus het wordt nu heel interessant te kijken... wat gaat er precies uit die grondwet? Uh, en nou ja, interessante dingen zijn bijvoorbeeld eh, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Eh, mensenrechten. wat zijn de kwalificaties om mee te doen aan verkiezingen? En om je verkiesbaar te stellen vooral ook. Al dat soort zaken. Maar dat moeten we even afwachten wat er precies in Want we eh. staan ons natuurlijk een beetje blind op dat ene moment... dat Mubarak zou gaan voldoen aan de eisen van het volk. Aftreden. Zo simpel is het dus kennelijk niet. Volgens de Egyptische cultuur natuurlijk ook. Waarbij je inderdaad op een heel omzichtige manier... Eh, net niet helemaal kunt voldoen aan die simpele eis... treed af, president. Ja, kennelijk niet. Het, is, eh, het heeft ook te maken met eer. Dus eer? Leg Nou ja, eh, het is natuurlijk een eerloze manier om, eh, om te gaan. En daar heeft hij op dat soort gevoelens... heeft hij ook in zijn laatste eh, toespraak gespeculeerd. En dat heeft ook aangeslagen bij een deel van de bevolking. die begrijpen dat wel en die, er is, een, er is een behoorlijk segment, denk ik... ondanks de beelden die we nu zien van de Egyptische bevolking... die zegt van nou, de president heeft toch aangekondigd dat hij in september zal gaan? Is dat niet genoeg dan? Is dat dan niet genoeg? Laten we het nu even rustig aan doen. Nou, genoeg om over te praten. Wij volgen het. We gaan eerst eventjes naar Marcella Mesker voor tennis. Hi Marcella. Hi. Ehm, ja, het staat 4-3 eh, in de eerste set voor Söderling. Dan denk je, oh, niks aan de hand, geen eh, servicebreaks. Nou, die waren er wel, want Koolschreiber, eh, de Duitser, nummer 36 van de wereld... die kwam eventjes met 3-2 voor, maar het was maar een schijnbeweging... want Söderling brak onmiddellijk terug. Dus nu gaat het weer gelijk op. En laten we eens even kijken hier naar een puntje. Het play-by-play, om het zo maar te noemen, van Philip Koolschreiber. Daar komt zijn eerste service, die is goed. Return van Söderling, voorhand Koolschreiber, de backhand, dubbelhandig van de Zweed. Enkelhandige backhand van de Duitser, prachtig krachtige enkelhandige en Daar komt de slice weer. Mooie afwisseling in tempo. De spin, de slice. Goede rally. Gaat hard hoor. Gaat erg hard. Zijn twee wereldtoppers. Maar ja, dan is Söderling, ja, nummer 4 van de wereld, is dan toch net eventjes wat beter. Wat vaster. En dat maakt die zweet zo steengoed. Hij heeft twee hele goede jaren achter de rug. Twee keer een finale op Roland Garros gehaald. Op Greffel. Terwijl een man, eh, ja, zoals hij, uh, eh, een reus van een vent. Eh, hele sterke service. Dodelijke voorhand. goede groundstrokes. Ja, die heeft toch echt een spel ook voor dit soort ondergrond. Voor dit soort toernooien. Dus ehm, hij blijft voor mij een van de absolute favorieten in dit toernooi. Hij won het vorig jaar al. Wie weet op weg naar de kwartfinale. Voorlopig is het nog vroeg in de wedstrijd. 4-3 in de eerste set voor Söderling. Maar hij heeft nu een breekkans. Laten we even meepakken. 0-40 op de service van uh, eh, Koolschrijber. Dan gaat de rally. Voorhand eh, van eh, de beide mannen. De backhand van de Zweed. Voorhand van de Duitser. Goede crossrally. Ja, en daar is de Duitser uit de baan. En daar komt die zwiepende voorhand van Seudeling. Jeetje, wat een punt zeg. hij breekt koolschrijver op Love. En waarschijnlijk is dit wel de beslissing in eerste set. Hij komt in ieder geval op een 5-3 voorsprong. En kan dadelijk serveren voor de eerste setwinst. You'll be a traveler. No one tells you when or where to go. Mind your love, don't let them fool you, girl. No one wants to see you heartbroken. about when nothing's in the way. Endless conversations shake your hand. Every day is making you stronger. Marieke Jager met Traveler. BNN Today. Even een update vanaf het web weer over uh, Tim Overdiek. Want het moment is daar. President Mubarak gaat het antwoord geven op wat al 17 dagen op het plein weer klinkt. Mubarak treedt af. Het woord is aan de man die 30 jaar de man wacht. I address you today to the youth of Egypt. stationed in Tahrir Square. and nationwide. I address you all with a speech from the heart, a speech from father to his children, to his sons and daughters. I tell you, I take pride in you, the symbol of a new generation of Egypt, calling for the change to the better, adhering to the same, dreaming of a bright future and shaping such a future. I tell you before anything that all those who fell martyrs and injured, their blood will not go down the drain. And I confirm that I will not relent, to penalize all those responsible fiercely and strictly. And I will hold accountable those who committed crimes against the rights of our youth to the most severe sentences according to the law and I address the families of those innocent victims that I felt deep pain, the same pain you felt. My heart went out, and I felt the pain as you did. I tell you that my response to your voice and your message and your demands is a commitment that cannot be waived. I am totally determined and adamant to fulfill all the promises genuinely honestly and seriously. I'm totally keen on implementing all these promises with no return backwards. This commitment stems from my firm conviction of the genuineness and truth of your intentions and your movement, and that your demands are lawful and legitimate. Mistakes are likely in any political regime, in any state. However, it is important to admit to mistakes and rectify such mistakes at the earliest and penalize those responsible. I tell you, my fellow countrymen, in my capacity as the president of the state, I cannot find any embarrassment at all in listening to the youth of my homeland and responding to them. However, all embarrassment comes from and the wrongdoing comes from and I cannot and will not accept to be dictated orders from outside, no matter what the source is and no matter what the excuses or justifications are. My fellow countrymen, the youth of Egypt, my fellow citizens, I announced in very plain unequivocal words that I will not run the coming presidential elections. Satisfied with the what I have offered to the nations for over 60 years in the time of war and peace. I announced that I will adhere to this position And I also announced that I will similarly remain adamant to continue to shoulder my responsibility, protecting the Constitution, safeguarding the interests of the people until the authority and power is handed over to this to be elected by the people in September coming. En dit is inderdaad een herhaling van wat u op 1 februari zei, waarbij die aangeeft dat ik niet opnieuw eh, me verkiesbaar ga stellen, verkiezingen die in september zouden zouden worden gehouden. Waarmee hij niet onmiddellijk op dit moment aangeeft van ik zal opstappen. Integendeel, ik blijf mijn verantwoordelijkheden dragen, al dus Mubarak. Until we, with the people, rest ashore. I have laid down a vision, a clear one, to exit the current crisis. And to realize the demands voiced by the youth and citizens in compliance with the constitutional legitimacy without undermining the constitution and in a manner that ensures the stability of our society and the materialization of their demands. At the same time, laying down a framework to be agreed upon for the peaceful transition of power through the responsible dialogue among all the forces of society with absolute veracity and transparency. I laid down this vision, committed to my responsibility to take the country from these harsh moments. And I will continue to observe the implementation step by step, hour by hour. Looking forward to the support and the backing of every person keen on people the people's interest in order to translate them into concrete reality uh, within broad consensus in the nation to ensure the proper implementation which will be sponsored and safeguarded by the intrepid armed forces. We have initiated a very constructive national dialogue encompassing the youth of the people who called for change together with all other political forces and this dialogue has yielded it in a uh, preliminary agreement in stances and views. Therefore, we can lay our foot on the right path to exit the crisis, and we should continue marching into this path to move from the guidelines of the agreements reached into a clear roadmap and a specific timetable. This will go day after day, day by day, on the path of peaceful transition of power from today till September next. This national dialogue has converged on the formation of the Constitutional Committee to examine the constitutional am amendments required, together with the necessary parallel necessary legislative uh, amendments. Also, a steering committee to ensure the precise implementation of the promises I made before the people. Wat Berk aangeeft is dat gewoon tot september hij het pad zal blijven volgen op weg naar wat hij noemt een vreedzame overgang naar de hervormingen, de implementatie daarvan. En tezelfde tijd zie je de stilte op het plein, het Tagrierplein. en mensen die toch iets gaan skanderen en wellicht in de gaten beginnen te krijgen dat het aftreden niet hier door hem mogelijk wordt uitgesproken. Which left deep pain in our hearts and shook the, the conscience of the people. I handed down my orders to speed up the investigations in the last weeks in events and to refer the outcomes to the chief prosecutor to take the necessary legal actions. Yesterday, I have received the first report on the constitutional amendments with top priority, as proposed by the committee I had formed from the jurists and legal experts to examine the constitutional amendments and legislative ones. And I, in response to the report laid by the committee and their recommendations, and by virtue of of the powers vested in the president of the state, as per Article 189 of the Constitution. I today proposed the amendments of six constitutional articles Article 6, 76, 77, 88, 93 and 189 in addition to the annulment of Article 179 of the Constitution, confirming that I am prepared to propose at a later stage to amend the um, articles as per the recommendations of the Constitutional Committee as required these amendments, the top priority amendments, aim at streamlining and simplifying requirements of candidacy to the presidency and the term of office in, to ensure the rotation of power, reinforce the supervision over elections to ensure it is fair and transparent. It also gives the exclusive jurisdiction of judiciary to rule upon the legitimacy and validity of the members of the parliament and the proposal made to scrap Article 179 of the Constitution, it aims at creating balance between protecting the nation from the perils of terrorists and ensuring the respect of civil rights and obligations of citizens to clear the way for scrapping the emergency law once stability and security are restored and suitable circumstances are available to lift the emergency law. My fellow countrymen, priority now is to restore confidence among all Egyptians. Confidence and trust in our economy and international reputation. Confidence in that the change and transformation we started can never be reversed. Egypt is braving through hard times where we cannot tolerate for these circumstances to continue. Our economy has suffered losses and damages day by day it will end up in a situation where the youth who are calling for reform and change be the first victims. The current moment is not relating to my personality, not to Hosni Mubarak. It is now relating to Egypt, the current situation, the future of its generation. All the Egyptians are lying in the same trench. And we should continue engaging in the national dialogue we had started. Het gaat, zegt president Mubarak, niet om mijn persoonlijkheid. Het gaat niet om Hoesni Mubarak. Het gaat om het volk van Egypte. En daarmee zegt hij met zoveel woorden van... Ik ga niet weg als president, ik blijf voorlopig gaan. Ik kondig een aantal constitutionele hervormingen aan. Een aantal artikelen die hij wil aanpassen, een artikel dat hij wil schrappen. Hij geeft aan dat hij ook overzicht zal blijven houden over die constitutionele constitutionele hervormingen. I have been a youth just like you when I learned the, the ethics of military, loyalty to the homeland and sacrifice for its sake. I have exhausted my life defending the homeland and its sovereignty. I went to war. I won victories. I lived Een oproep aan de jeugd van Egypte waarin hij zegt... ik ken de ethiek van het leger, ik ken de loyaliteit aan het thuisland... maar de jeugd van Egypte die op dit moment op het Tahrirplein staat... begint door te krijgen dat hij niet zal opstappen... en begint zich te roeren, begint te roepen... Ehm, terwijl Mubarak gewoon doorgaat vanuit het presidentieel paleis. reeled under foreign pressures or dictated orders. I safeguarded peace. I worked for the peace stability and independence and sovereignty of Egypt, worked for its development, for their gen the generation of Egypt. I never sought false power or popularity. I am certain that the majority of the people are aware of who Hosni Mubarak is, and it is I feel pain in my heart for what I hear from some of my countrymen in any event. I, while I'm fully aware of the crossroad we are at, and based on my firm conviction that Egypt is going through a defining moment in its history.